Het is door negens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Haar dood kwam voor hem totaal onverwacht. Borst werd gisteravond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie onderzoekt haar dood. Al zei een politiewoordvoerder vannacht dat hij vooralsnog niet uitgaat van een misdrijf. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. Els Borst was minister van Volksgezondheid in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2 waarin ze ook vicepremier was. In 2012 werd ze minister van Staat. Pechtold noemde haar een integer politica die wist waar ze het over had. Daarom kon ze volgens hem ook belangrijke wetten, zoals de euthanasiewet, met zoveel kracht door het parlement loodsen. Els Borst was 81 jaar. China en Taiwan praten vandaag voor het eerst sinds 1949 weer op hoog niveau met elkaar. De Taiwanese minister van Vastelandzaken is in de Chinese stad Nanjing voor gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot ontmoeting moet de spanningen tussen Peking en Taipei verminderen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie. Sinds de communistische partij van Mao in 1949 de nationalistische regering van China naar het eiland verdreef. Het liefst ziet China dat Taiwan weer onderdeel wordt van de Volksrepubliek, maar Taiwan wil onafhankelijk blijven. De EU wil de betrekkingen met Cuba normaliseren. De onderhandelingen daarover beginnen volgende maand en worden mogelijk volgend jaar afgerond. Centraal staan verbetering van de handelsrelatie, investeringen in de Cubaanse economie en de mensenrechten, zegt Brussel. Cuba en de EU waren in 1996 dicht bij een handelsverdrag. De EU zag daar op het laatste moment vanaf toen het communistische land twee vliegtuigjes met Cubaanse ballingen uit de VS neerhaalde. Proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Onder de groep die wordt vervolgd is ook de Nederlandse journalist Rena Netjes. Zij vertrok vorige week hals over kop uit Egypte en wacht het proces in Nederland af. De groep wordt onder meer aangeklaagd voor het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van een terreurorganisatie. Daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Het weer.